Vijf uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Wo deed mee aan een wedstrijd en sloeg vanmorgen rond half negen om. Op de Noordzee is een grote zoekactie bezig naar de opvarende die wordt vermist. Er zijn zes schepen en twee helikopters ingezet. Tijdens een speciale ceremonie is in het Europees Parlement in Straatsburg afscheid genomen van de voormalige Duitse bondskanselier Kohl. De sprekers, onder wie de Amerikaanse oud-president Clinton, Bondskanselier Merkel en voorzitter Juncker van de Europese Commissie roemden de grote persoonlijkheid van Kool en zijn belang voor de eenheid in Duitsland en Europa. Namens Nederland was premier Rutte aanwezig. Later vandaag wordt Kool in besloten kring in Duitsland begraven. De leraar Nederlands van het ROC in Nieuwegein... die verdween met 80 examens van geslaagde leerlingen, is weer terecht. De 65-jarige invaldocent was wekenlang onbereikbaar maar hij heeft de school opgebeld. Volgens het AD heeft hij al die tijd thuis gezeten en deed hij niet open als de bel ging. De leraar zou overspannen zijn. De examens die hij meenam blijven ongeldig, de leerlingen moeten ze overdoen. Op het terrein van chemieconcern Dow in Terneuzen is een lekkage geweest door een stroomstoring. Daarbij kwamen stoffen vrij die stankoverlast veroorzaakten. Volgens de veiligheidsregio Zeeland raakte niemand gewond. Ook is er geen gevaar geweest voor de omgeving. Een deel van het terrein rondom het chemieconcern is ontruimd. Het lek is inmiddels gedicht. Bij Douw en Terneuzen maken ze chemicaliën en kunststoffen. Het weer vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog bij een graad of 19. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen bewolkt, af en toe een bui. Later breekt de zon wat door bij zo'n 19 graden.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 It's just not enough, man. It's just not enough. Oh, oh baby. Oh, baby. My darling. Can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe me. What can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got goedemiddag. Hier is hij dan weer, ondergetekende Fred Heij. hem? Entertainment voor you tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal, eh, ja, op die 106.9, 104.5, DAB Plus en eh, ja, 24 uur per dag op de kabelkrant hier in Zandvoort. Het was dan eh, Barry White en Ken Get of Your Love Babe. En ja, we gaan natuurlijk lekker verder met lekkere muziek. En dat is eh, van Mick Herren en Ik lach zolang ik leef. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM. Daar ga je dan zonder een woord van spijt. Ja, ik zie zelfs een lach. Maar waar sta ik dan? Het was verloren tijd in één keer op die dag. En zelfs je kind, die laat jij achter in de hoop dat jij iets vindt nou veel succes. Het was een dure levensles. Ik lach zolang ik leef en leef zolang ik lach en ook wel zo. that she would never leave. Continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the gold like Gabby.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 Helaas, ja. Maar ja, we kennen, eh, we kennen niet alles, altijd alles hebben. Zo moet ik het zeggen. Shaggy, Mahambi en uh, En zij hebben het over Habibi. Yeah man, party time. you love you the right way. My true feelings pushing out. Woman, you love me, can't do without. Die Kosti, Habibi. Hier bij CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. We gaan verder met René Vroger en Als jij me lief hebt. ben ik gezeten en soms ben ik vervloekt, soms ben ik gesloten, maar voor jou een open boek. En al voelt het of de dag even stil blijven staan. Dat is niet erg, dat maakt niets uit. Met jou kan ik dat aan als de uur we samen zijn, maar goed worden besteed. Dan voel ik weer wat jij altijd met me deed. Want als jij liever, als je mijn liefde liefde, koester ik jou, geef alles aan jou en gebreken. Nee, ik ben zeker niet perfect. Ben geen man van illusies. Neem me alsjeblieft zoals ik ben. Werk hele dagen en ook nachten. Ik ben altijd onderweg. Geef alles wat ik heb. Onze liefde, die is echt als de uren die we samen zijn, maar goed worden besteed. Dan voel ik weer wat jij altijd met me deed. Want als jij me hebt, als je mijn liefde liever, hebt, koester ik jou, geef alles aan jou zo lelijk als de nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want meisje, je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo geel als een kanarie Ik ontmoette je die avond in die discotheek Ik dacht iets, maar is ziek, want ze ziet zo bleek Maar dat was niet het geval, want je liep heel vlot naar me toe en zei Hoi, maar je mond stonk verrot Je gaf je hand om je voor te stellen, maar je weet Voor je het weet stinkt de hele disco naar jou Zweet, doe naar beneden die arm en spuit ook zo fris Maar ik durf te wedden dat je niet eens weet wat dat is Want meisje, je bent zo lelijk als de nacht je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want meisje, je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo geel, ik heb me toch nog bedacht Want meisje, je bent zo lelijk als de nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want meisje, je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo geel als een kanarie weg, je liep me na, want je had nog niet door Want die sma die bleef maar komen, ja ze ging ervoor Ze vroeg, vind je me knap? Ik zei, dit is het geval Vind je het goed dat ik mijn fiets in je tandspleet stal? Ze keek me aan, zonder benul, nog steeds verliefd Ik zeg niet dat je stinkt, maar erg lekker ruik je niet Ze vroeg, je wil me niet nog, want je weet niet wat je mist Ik zei, ga naar huis, voordat je weer wordt gedist Meisje, je bent zo lelijk als de nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want meisje, je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo geel, ik heb me toch nog bedacht Want meisje lelijk als de nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht shit, je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo geel als een kanarie Ik zat nog wat te drinken toen een stem tegen me sprak Ik ben zo heet op jou, vind je het goed dat ik je pak Ze greep me naar mijn en wreef op en neer Ik dacht je moet niet stoppen, want ik wil meer Ik draaide me om en mijn hart stond stil Want die smaat een gezicht, dat leek op een wil. Ik dacht bij mezelf, stel je voor dat ik haar kus Dan springen die puisten open en zit ik onder de bus Want meisje, je bent zo lelijk als de nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want meisje je laat me schrikken als je lacht. Je tanden zijn zo keel, ik heb me toch nog bedacht. Want meisje, je bent zo lelijk als een nacht. Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht. Want meisje, je laat me schrikken als je lacht. Je tanden zijn zo keel als een kanarievacht. Oeh, maar wat ben je lelijk. Lelijk met de nadruk op leek. Zo lelijk als een leek. Alle smaatjes die lelijk zijn, hou je mond. Dit was DJ Maatman. Begrijp goed niet dat al die smaatjes zich aangesproken voelen door dit nummer. Ik ben weg. Zo is het. En dat was hij dan, DJ Martman En meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Nou, lekker uit ja, ja, ja, oude, de gouden oude doosie. Ja, het is al wel eh, een, weer een tijd geleden. We gaan eh, nog eentje draaien van een eh, hele tijd terug. Level 42 en Lessons in Love. Ja, en af en toe brabbel ik gewoon wat hoor. Niet denken dat ik dronken ben of zo. waren ze dan? Level 42 en Lessons of Love. We gaan verder met eh, UB40 en Blue Eyes Crying in the Rain. Cry. is dat, hè? Blauwe ogen die huilen in de regen. Oftewel, Blue Eyes Crying in the Rain. UB40 was dit. En eh, ah, ja, helemaal van ondersteboven. We gaan verder met eh, Daniel Lopez en eh, I Will Never Stop. En blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op de kabelgrond. Hier in Zandvoort. En ja, een verzoekje aanvragen Ja, kan. Kan ook telefonisch hierom. Girl, there's no time for love if you don't know how you feel. I promise you, we can try again. I hope you know that I'm for real. If you could understand my heart, you knew I could forgive. Cause I don't wanna lose your love. blijven, de liefde verdrijven. Ik weet al meer dan genoeg. Hoe jij naar mij keek, hoe jij die blik ontweek, hoe jij laatste tijd gedroeg. Je had kunnen zeggen, het wordt me te veel. Als ik het je vroeg, dan bleef jij maar stil. Ik proef nu geen liefde, het vuur is gedood. Ik begrijp niet waarom je mij beloofd. Jouw liefde voor mij bestond al niet meer, maar jij ontkende het iedere keer. Ik hoorde de twijfel in de woorden die ik koos. Jij liet mij zo sprakeloos. Jouw liefde voor mij bestond al niet meer, maar jij ontkende het iedere keer. Dat ik je nooit bedenken dat dit liefde was. Het waren de woorden die ik steeds maar hoorde. Ik heb voor jou nu geen tijd. Ik was zo verweven, het geluk in ons leven. Ik had niet gedacht, raak je kwijt. En toch was het helder, het ging minder goed ik heb het verkropt, maar misschien wel vermoed. Jij blijft me zeggen dat jij van me houdt. Maar het huis is niet leeg en de nachten zijn koud. Jouw liefde voor mij bestond al niet meer. Maar jij ontkende het iedere keer. Ik hoorde de twijfel in de woorden die jij koos. Jij liet mij zo sprakeloos. Jouw liefde voor mij bestond al niet meer. Maar jou ontkende het iedere keer. Dat ik je nooit in je ogen las. Jij liet bedenken dat dit liefde was. Nu zit ik thuis voor me uit te staren. Ik voel me nu zo alleen. met je armen. Peter Lahey en jouw liefde voor mij hier bij CFM André Hazes. En zij gelooft in mij. En tot 7 uur ben ik bij u, dus blijf lekker luisteren. Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je. Ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, weet het, heb ik nooit genoeg. was het? was alles wat ze vroeg, wat ze vroeg. Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit, maak je voor mij vrij, Als ze weet tot de tijd dat ieder mij herkent. En je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht. Dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Oh, mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst. voor mij is vrij. was hier dan. Robin Tick en Bloodlines. Hier bij ZFM Entertainment for You. En dat allemaal op de 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op de tv-tekst. En natuurlijk DHB+.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 Cause when you feel like you're done and the darkness has won, babe, you're not lost. And when your world's crashing down and you can't bear the thought, I said, babe, you're not lost. Life can show no mercy, it can tear your soul apart.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 I said, baby, you're not lost I said, baby I said, baby, not Ja, wat blijft toch een heerlijk nummer. Michael Bublé en Last. We gaan nog eh, een lekker plaatje doen eh, voor, eh, voor de tijd van 6 uur. En dat doen we met Taylor Swift en Blank Spaces. make the bad guys good for a weekend. So it's gonna write your name. Cherry lips, crystal I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby. I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. dressed like a daydream. So it's gonna be forever. if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys, only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So was dan Taylor Swift en Blank Space. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo. Tot in het eh, tweede uur.